Is de hier is de bar, hier is de bar. De maai is weer in het land, en zie maar om de venster, de zon, de maai, de plan. Hier is de bar, hier is de bar. Wat ik de dan de sleutel, de sleutel van het bad, de sleutel van de kelder, want waar zijn keren zat? Hier is de bar, hier is de bar. Drink, drink, drink allemaal brave mensen, drink de dag er zat van er en wacht niet tot morgen. Hoera voor mij, voor de aarde. Brat! Lebe